Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De verdreven Egyptische president Mubarak heeft leger en politie nooit opgedragen te schieten op betogers. Dat heeft de hoogste militaire leider van het land gezegd. Afgelopen week moest de legerchef getuigen in het proces tegen Mubarak, maar zijn getuigenis was achter gesloten deuren. Tegen de pers heeft de militaire leider nu gezegd dat Mubarak geen opdracht heeft gegeven om op actievoerders te schieten. Niemand heeft ons gevraagd het vuur te openen, lichtte hij zijn verklaring bij de rechtbank toe. Hosni Mubarak staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers... tijdens het protest op het Tahrirplein in Cairo. Hij riskeert de doodstraf. In Berg en Dal in Gelderland heeft een grote brand een voormalig hotel in de as gelegd. Er sliepen 25 mensen in het pand. Ze konden op tijd wegkomen. Er is niemand gewond geraakt. Twee naastgelegen huizen zijn ontruimd en twee straten zijn afgezet. De brandweer is bezig met nablussen. Er komt nog veel rook vrij bij de brand in Berg en Dal. De 25 mensen die in het pand verbleven werken voor hetzelfde bedrijf. Ze worden nu ergens anders ondergebracht. Op de Asseltse plassen bij Roermond wordt vanochtend met een boot en sonarapparatuur opnieuw gezocht naar een vermiste Duitse jongen. Gisteren is al uren vergeefs naar hem gezocht. De zoektocht werd gestaakt toen het donker werd. De jongen wilde een bal uit het water halen en verdween plotseling onder water. Vanaf 9 uur wordt in de plas bij Roermond met sonarapparatuur verder gezocht. De websites van zeven Wegener-kranten zijn gisteren een paar uur uit de lucht geweest vanwege een virus. Het ging onder meer om de sites van de Zeeuwse krant PZC, de Gelderlander, BN De Stem en het Brabants Dagblad. De sites werden offline gehaald om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden. Volgens Wegener komen de papieren kranten vandaag gewoon uit. Het weer, eerst nog kans op mist, later veel zon. Alleen in het noorden ook wat bewolking. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. In de blokbetonnen jungle van projectontwikkelaars... staat de studio van Liene als een baken voor de luisteraars. Ah. en B de muziek. Ze is A de kwaad en B een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6 is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de woestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Hmm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? welkom terug bij het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Truck Traces, Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Ach, wat lees ik in de afgelopen week. Dat Sly, Sly Stone van Sly and the Family Stone... dat hij tegenwoordig in een auto woont. Eh, dat hij dus eigenlijk helemaal niks meer heeft. Eh, en eh, ja, maar een beetje rondzwerft. Dat is dan toch wel heel erg merkwaardig. Ik vind eh, dat, ja, het is ook een beetje de Amerikaanse samenleving. Van als je geen geld hebt, dan zoek je het maar uit. Maar ja, diezelfde Amerikaanse samenleving die, is veel beter dan, dan, dan wij hier gewend zijn. In staat om helden te eren. Nou, Sly, Sly Stone mag toch zeker wel held heten. Ik denk dat eh, hij eh, de wegbereider is geweest voor een hele generatie eh, zwarte artiesten. In, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ik denk eigenlijk over de hele wereld. dat Prince bijvoorbeeld vreselijk schatplichtig is aan, aan Sly. En oké, Sly heeft het leven geleid van een uh, popmuzikus. Dus ging ten onder aan de drugs in de jaren zeventig. verdween in het niet. kwam dan ineens als dikbuikig oud mannetje weer bovendrijven. Maar ja, ik gun toch eh, niemand en Sly al helemaal niet dat hij in een auto moet wonen. Wat ik dan weer wel leuk vind, is dat zijn eh, commentaar luidt... laat mij nou maar in die auto. Ik kan nergens anders leven, want ik heb ruimte nodig en vrijheid. Nou, zullen we Sly eventjes eh, eren met Thank You uit 1970... Sly and the Family Stone, Thank You, uit 1970. Nou, we gaan één jaar achteruit, komen dus in 69... en treffen daar eh, Johnny Cash, die uh, optrad in de San Quentin-gevangenis. Eh, de opname die daar gemaakt werd van dat liveconcert... bracht hem wereldfaam. Het was een buitengewoon succesvol album. Iedereen kent wel A Boy Named Sue, om maar wat te noemen. Ehm, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit zo heel veel met eh, cash gehad in zijn beginjaren. Maar eh, de oude cash, die mag er wezen. Toch wil ik even stilstaan bij eh, dat San Quentin album. En waarom? Omdat toen het album op cd verscheen... er plotseling het een en ander aan werd toegevoegd. Want ja, op een LP heb je nou eenmaal ruimtegebrek. En op een cd helemaal niet. Dus een paar opnamen werden eraan toegevoegd. Eh, waaronder uh, dit nummer, I Don't Know Where I'm Bound. Um, en dan hoor je eigenlijk een cash zoals die later zou gaan klinken, vind ik. Terwijl die eh, nog maar 36 jaar was toen dit album werd opgenomen. Johnny Cash. I have to sit down for... Okay, we'll, we'll do that for you. Just a minute. Thank you. There's a young man here at, at uh, San Quentin tonight that wrote a song that I just saw written down on paper the first time yesterday. He sent me the sheet music on it, and I don't know anybody that reads music except maybe Helen. And um, I liked the lyrics so much I started singing my own tune to it, you know, the first thing that came to my mind. Hey, let me see that. Let's just try a little bit of it right here. I don't know where I'm bound I don't know where I'm bound. Whistle's calling me away, leaving at the break of day, and I don't know where I'm bound. Can't stand locks, bars, or doors, mean cops, insanity, and wars. Gotta find a place of peace. Till then, my traveling won't cease, but I don't know where I'm bound. There's gotta be a place for me under some green growing tree, clear, cool water running by, an unfettered view of the sky. But I don't know where I'm bound. When I die, don't bury me, cause then I must be free. Cremate my body with a grin, throw my ashes to the wind, cause I don't know where I'm bound. I don't know where I'm bound. I don't know where I'm bound. Whistle's calling me away, leaving at the break of day, and I don't know where I'm bound. Got myself a little gal, she has been a downright pal. That old highway's calling me, and free I gotta be, but I don't know where I'm bound. I don't know where I'm bound. I don't Johnny Cash, ik hoop dat ik niemand eh, beledig met eh, de opmerking... dat ik de late Cash leuker vind dan de vroege. Ik heb het omgekeerde trouwens met Elvis Costello. Die eh, maakt de laatste tijd dingen waar ik helemaal niks mee heb. De ellende is begonnen toen eh, hij uh, van Asnavoer meende te moeten gaan zingen. en de man doet dan zo raar met zijn stem. Hij wil ineens een, een echte vocalist zijn of zoiets. En het is hij helemaal niet. Het is gewoon een hartstikke goede popmuzikant... die hartstikke mooi werk heeft gemaakt in vooral de jaren tachtig. En de laatste tijd, ik weet het niet. Het moet ook eh, eh, met klassieke invloeden gepaard gaan. En hij weet er helemaal geen raad mee. En ik, ik, krijg, wat van dat geknepen, rare stemmetje... wat hij tegenwoordig opzet. Met een eh, enorm gekunsteld vibrato. Om de zaak nog veel erger te maken. Hij heet trouwens helemaal niet Elvis Costello... maar Dicklin McManus. Elvis, dat heeft hij gestolen van meneer Presley... En Costello is de achternaam van zijn moeder. Ik vind het eigenlijk veel leuker, Dickens McManus. Maar goed, eh, zo dachten ze er in de jaren tachtig uh, kennelijk niet over. Nou, hij heeft een heleboel eh, mooie dingen gemaakt. I Don't want to Go to Chelsea. Ehm, Watching the Detectives. Met een intro. Nou, als ik een top 10 lijstje van mooie intro's zou moeten maken... dan staat dit op 2 of zoiets. Ehm, die laat ik niet horen, maar een ander nummer uit 1986... En uh, dat heet I Want You. Simpel gegeven, maar hij weet het magistraal uit te werken. Oh, my baby, baby. I love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know Oh, my baby, baby. I want you so it scares me to death. I can't say anymore that I love you. Everything else is a waste. your fun, you don't get well no more. I want you, your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up in one of was crying, I want you. You said, Young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. You can look in my eyes and you can count the but seem to forget. I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you. Are you undressing? want you. You toss some tatty compliment your way want you, and you were fool enough to love it when it said, I want you. I want you can't hurt you. It's just like the dark. It scares you reckless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you, I'm afraid I won't know where to stop. I want you. I'm not ashamed to say I cried for you. I want you. I want to know the things you did that we do too. I want you. I want to hear he pleases you more than I do. I want you. I might as well be for all it means to you. I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I want you. I want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. want you. I want you. I want you every night when I go off to bed and when I wake up. I want you. I'm gonna say it once again till I instill it and go, go feel this way until you kill it. I want you. I want you. I want Elvis Costello. En eh, nou ja, laten we het er maar op houden dat hij eh, in de jaren tachtig zijn eh, beste werk heeft gemaakt. En, ik, en ja, ik wens hem veel succes met de rest van zijn carrière. Ehm, Kevin Ayers. Heb ik alles eh, laten horen, een paar jaar geleden denk ik, in dit eh, rubriekje. Kevin Ayers zat in de Soft Machine. Een eh, zeer studenticoos en progressief bandje... dat aan het einde van de jaren 60 ja, toch wel redelijk populair was in bepaalde kringen. Kevin Ayers zat daarin, maar stapte eruit toen de band had getoerd... in het kielzog van Jimi Hendrix in eh, Amerika. Dat was een eh, destijds geëigende manier voor een Britse band om beroemd te worden. Uh, Ayers hield niet van de, de, ja, de gekte van dat toeren. Hij vond het veel te vermoeiend en het leidde hem af van wat hij wilde zijn. Namelijk een, een echte muzikus. en hij wilde een, ja, de, de tijd hebben om creatief te zijn. Sindsdien heeft hij vreselijk veel gedaan. Hij heeft met buitengewoon veel mensen gewerkt. Brian Eno bijvoorbeeld, Sid Barrett, de later stapelgek geworden oprichter van Pink Floyd. En hij werkte ook met Mike Oldfield... toen wij nog helemaal niet wisten dat het Mike Oldfield was. Ehm, Mike Oldfield is een goede periode, zullen we maar zeggen. Eh, Kevin Ayers eh, werkt gestaag door in eh, de jaren 70, 80 en 90. In 1992 verschijnt van zijn hand Still Live with Guitar, een studioalbum. Ondanks de titel waar het woord live in voorkomt. Ehm, en daarna, na eh, die eh, cd, laat hij eh, een jaar of vijftien niks meer van zich horen. Misschien heeft dat te maken met het feit dat een heel goede vriend van hem... vlak na de opname van deze cd om het leven komt door een overdosis. Een bevriende gitarist. Ehm, ja, Kevin Ayers, hij maakt muziek waarvan je in eerste instantie denkt... nou, niks bijzonders aan, dit is heel gewoon, maar er is wat mee... Hij weet er altijd een heel mooi gouden randje omheen te spelen. Ehm, van eh, die cd, Still Live with Guitar. Thank you very much. Nou nog eentje in eh, muziekhoekje. Ehm, en dat is uh, eh, een nummer van eh, de Bee Gees. Ja, Bee Gees, ja, de Bee Gees. Tenminste, het is geschreven door Barry en Maurice Gibb in 1971. Bee Gees waren net aan elkaar geweest met ruzie... en kwamen toen weer ineens bij elkaar. Konden blijkbaar niet zonder familie aardige muziek maken die twee, Maurice en Andy, die eh, eh, schreven het voor Andy Williams, een echte crooner. Maar daar kwam er niet van en toen namen ze het zelf maar op. Dat werd een aardig hitje. Een jaar later kwam Al Green in, eh, in beeld. En die liet zien, of beter gezegd horen... hoe je van een ja, redelijk middelmatig liedje plotseling een juweel kunt maken... Zoals alleen Al Green dat kan. Tot volgende week. young a day. twisted memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one, no one ever told us about the sorrow? sorrow you stop the rain from falling Can You stop us, that old sun from shining. What makes the world go round? And sometime I have to say, yeah, yeah. Oh, wat is dat toch ontzettend mooi, die El Green. Dat is mijn grote held. Die, die, die trillende viooltjes en dan het orgeltje. Nou Jan, je bent van harte bedankt, want het waren eh, vijf prachtige nummers... die je hier voor ons eh, weer eens even opgepoetst hebt. Dank je, dank je, dank je. Lieve luisteraars, ik ga weer reclame maken voor mijn collega's van Goudmijn Radio. Vooral omdat ze ook verhuisd zijn hè, naar Radio 5. Kunt u ze nog wel vinden? Hè, de zendercoördinaten die dachten, nou het zou fijn zijn als wat meer mensen naar Radio 5 luisteren. Dus laten we eens wat hele sterke titels gaan verplaatsen van 2 naar 5. Nou goed, vanaf nu kunt u dus Goudmijn verhalen horen op vrijdagmiddag tussen 2 en 4. De presentatie is als van Hè. Stefan Stassen samen met zijn trouwe assistent Jacques van Haalst. En eh, ja, werkelijk uh, eh, goudmijn aan verhalen van luisteraars... die prachtig opgenomen en gemonteerd zijn door Helmi Slings en Helene Hummelen. Maar gewoon Maas moet ik ook even noemen. Doet altijd de productionele romslomp. Goed, alle verhalen zijn natuurlijk terug te luisteren eh, op eh, de website. Hè. Ga eerst naar www.kro.nl. Dan klik je op programma, dan klik je op goudmijn... en dan klik je op radio en dan kies je een verhaal en luister maar. Het volgende verhaal is van Eva Maria Staal, ooit handelaarster in wapens. 16 jaar lang hebben we dit programma uitgezonden op eh, Radio 2. En het is voor ons een beetje gek, want vanavond zijn we, vandaag dus voor het eerst... zijn we verhuisd naar Radio 5 Nostalgia. En als je verhuist... Ja, dan hoop je natuurlijk altijd dat, eh, dat je vrienden je blijven eh, volgen. Ehm, wie ons in ieder geval is gevolgd en mee is verhuisd... is Eva Maria Staal. En voor de trouwe goudmijnluisteraars luisteraars hoeft deze verhalenverteller niet meer geïntroduceerd te worden. Maar voor de nieuwe luisteraars moeten we wel even kwijt... dat Eva Maria eh, van het ene eh, ongelofelijke, maar waar gebeurde verhaal in het andere beland. Nou staat haar beroep wel garant voor bloedspannende verhalen... want Eva Maria Staal is namelijk wapenhandelaar. Maar toch, waar Eva ook gaat, als vanzelf begint er dan meteen een sterk verhaal. Vraag haar naar iets heel onschuldigs, haar eerste vriendje... en geloof het of niet, een voltreffer. Ik had een vriendje, uh, 73, 1973. In de tijd dat, dat jongens graag lang haar wilden hebben... En dat dat niet mocht van vader en moeder. Ik had zelf een broer die lang haar wilde hebben, maar zijn haar was daar totaal ongeschikt voor. Mijn broer zag er absurd uit met lang haar. Die had melkboerenhonden, heel stijl. Dus die liet het uit zichzelf toch wel altijd afknippen. Maar ik had een vriendje die had mooie, lange, golvende krullen. Tot over zijn schouder. En het groeide en het groeide. En, en wat ook groeide, dat was de irritatie bij die ouders. Want die jongen moest dat haar van die vader afknippen. En die jongen deed dat niet. En de spanning liep daar echt heel hoog over op. Het was echt een ding in dat huishouden. hele streng gereformeerde ouders... en die jongen die alsmaar zijn haar liet groeien. En natuurlijk kennissen van die ouders daaromheen... die daar een beetje om moesten lachen of er ook wat van zeiden. Dus de druk werd op een gegeven moment enorm. Die jongen moest zijn haar afknippen. En hij was niet altijd keurig. Het was, zag er nooit onverzorgd uit. Dus daar lag het allemaal niet aan. Maar het moest gewoon kort. En mijn vriend weigerde dat. En ehm, ik bleef wel eens bij mijn vriend logeren. We mochten natuurlijk helemaal niet samen op één kamer. Laat staan in één bed. Dus ik moest aan de, aan de ene kant van de gang en hij aan de andere kant van de gang. Maar goed, bij gelegenheid mocht ik dan wel eens blijven logeren. Zoals dat heet. En op een nacht was ik ook weer blijven logeren. En er was de avond ervoor weer ruzie geweest over dat haar. Nou ja, ik geloof dat mijn vriend dan niet eens meer hoorde. Want het was zo flauw. Maar wat ik dan wel altijd deed, stiekem... dat was als ik s ochtends wakker werd en ik was altijd vroeg wakker... dan trippelde ik de gang over, trip, trip, trip, trip, En dan ging ik bij mijn vriend de kamer in. En dan het laatste half uurtje voor we opstonden... lag ik, kroop ik nog even bij hem in bed. Het was allemaal heel kuis, hoor. Maar toch, nou, ik was een jaar of 16. En ik doe dat ook die ochtend. En ik kom in die kamer en het was een beetje schemerig. En mijn vriend komt overeind om de dekens voor me terug te slaan. En je gelooft niet wat ik nu ga zeggen, maar zijn haar bleef op zijn kussen achter. Zijn vader had met een grote schaar, midden in de nacht... het haar van zijn zoon afgeknipt en het laten liggen. Dus mijn vriend kwam overeind met kort haar. En zijn haar bleef op het kus liggen. Hij had niets gemerkt. En ik gaf een geel. Niemand heeft me geloof ik gehoord. Ofwel, ook daar is later nooit meer over gesproken. En ik zei... Oh, ja, ja, ja. En hij greep naar zijn hoofd en hij voelde ogenblikkelijk dat het kort was. En hij keek achterom en daar lag dus zijn prachtige lange haar op dat kussen. ga je dan doen? Ja, hij zegt, daar denk ik nog over. Maar hij had al lang bedacht wat hij ging doen. Dit verhaal wordt vervolgd. Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine. Good morning, sunshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, sunshine. over nadenken over hoe dat is. Dus juist de nacht dat het vriendinnetje van je zoon logeert... besta je het om je zoons privacy te schenden. Dat niet alleen, maar ook in de ogen van zijn vriendinnetje... volledig voor gek te zetten. Door net als bij Samson gebeurde, het haar af te knippen. Romeo Juliet. man wist natuurlijk dat ik daarbij zou zijn aan het ontbijt. En misschien heeft hij het daarom ook gedaan. Hij dacht, als zij erbij is, dan is het drama wat minder... of dan houdt mijn zoon zich in. Wat daar de achterliggende gedachte van is geweest, weet ik niet. Ik weet alleen, hij wilde dat zijn zoon zijn haar knipte. Die deed dat niet. Nou, toen nam hij drastischer maatregelen en hij knipte het zelf af. Hoe opvoedkundig kun je de plank misslaan? Nou, mijn vriend was heel kalm. Die klopte zijn kussen af, gooide zijn haar in de prullenbak. Het was nog natuurlijk verschrikkelijk onregelmatig en slecht geknipt ook. Want dat gebeurt er natuurlijk als iemand in bed ligt. Eén kant was niet eens geknipt, want daar had hij op gelegen. Dus het was, nou ja, het, was, het was een absurde en onmogelijke en een zwaar... We waren ontzettend boos. Het was een situatie om heel boos van te worden. En ik wilde ook daar ogenblikkelijk wat van gaan zeggen. Maar mijn vriend zei, nee, nee, nee, laat maar, laat maar. Dit zat er toch al in. Ik ken mijn vader. En eh, we zeggen gewoon helemaal niets. We doen alsof er niets aan de hand is. Daar had ik grote moeite mee, maar we verschenen inderdaad aan het ontbijt... en de rest van de familie zat er al. En mijn vriend die deed gewoon als zijn neus bloeden... alsof hij helemaal geen kort haar had. En de hele familie zat toch met name die vader natuurlijk te wachten op een enorme uitbarsting. Of ze hadden allemaal op een conflict gerekend, op een ruzie. Nou, en dat kwam niet. Want mijn vriend was heel bedaard. Mijn vriend is toen diezelfde dag naar de kapper gegaan. En heeft zijn haar in model laten knippen. Dat was toen kort. Nou, er werd natuurlijk op school van alles over gezegd. Hij deed niet alsof het zijn eigen beslissing was geweest. Hij vertelde wel dat zijn vader het voor hem had gekortwikt... wat hem een hoop bijval opleverde in de klas. Iedereen was hevig verontwaardigd. En er waren ook een heleboel medeleerlingen en die vroegen... wat ga je nou doen? Wat, wat heb je gezegd? Nou, hij zei, ik heb niets gezegd. Wat ga je dan doen? Ja, hij zegt, daar denk ik nog over had al lang bedacht wat hij ging doen. Want namelijk de volgende dag deed die vader zijn kledingkast open. En van alle kostuums had de jongen de broekspijpen afgeknipt. Die had gewoon van elke broek een korte broek gemaakt. En de pijpen lagen op de bodem van de kast. Hij had niets verteld aan zijn vader, maar dat was zijn zoete, zoete wraak. Die vader had geen enkel heel kostuum meer. Die moest die dag in een spijkerbroek met een jasje naar zijn werk. Want hij had verder geen ene broek meer over. Hoe vind je die? Is mooi, hè? Die jongen had toch gewoon die wedstrijd gewonnen. Hij heeft zijn haar weer laten groeien. Die vader heeft er nooit meer iets over gezegd hoe mooi. Je pak je verlies, maar je, je, draait het om en maakt het voor jezelf tot een overwinning. Hij is later ook diplomaat geworden. <laughs> ja. Ik zie hem nog wel eens trouwens. Hij is helemaal kaal. You can not be beat. 54, de legendarische Etta James met Good Rocking Daddy. En je hoorde het verhaal van Eva Maria Staal. En... Dat was <laughs> eh, dus een eh, verhaal uit... Uh... Eh, Karo's Goudmijn, hè? hier op herhaling op Radio 1. Luister voor nieuwe verhalen iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4 naar Radio 5. Of luister terug op hun site. Nou, nu gaan we weer naar eh, die afgewezen liederen. Dus een lied dat het niet zal halen, dat niet gekroond zal worden tot lijflied van Amsterdam. En dat dat dus ook niet te horen zal zijn op het slotgala van 14 november in Carré. Tenminste, dat neem ik aan. Chique in Carré. Gaat u ook? Ik heb al kaartjes. Nou, dit is een van de lievelingetjes van eh, initiatiefnemer en bedenker Paul Arnold. het is een van de uh, meester in de tekstschrijverij. En dat is Guus Vleugel, ja toch. Hij schreef het voor Jasperina de Jong in 1970... Eh, en Paul merkt terecht op in zijn toelichting bij dit liedje... Dat het, dat het lied niet alleen heel geestig is, maar ook vol compassie. Ja, goed, komt-ie. Ze zat in Enschede en vond het leven tam. Want zeg nou zelf, wat is in godsnaam Enschede? Twee boerenhippies en één lullig bietcafé. En op een dag nam ze de trein naar Amsterdam. Het magisch centrum van het heelal, in de coupé begon het al. Er zat een knul met een gitaar en met een lintje in zijn haar. En toen ze eindelijk neerstreek bij het monument waren de stenen daar een zalfje voor de Het is begonnen, zei ze zachtjes voor zich heen. Dit is te zien waar al het goede valk naar snakt. Toch had ze echt nog niet zo vreselijk gauw contact. Om twee uur s'nachts was ze nog moederziel alleen ging het regenen in paniek, zocht ze er heil in een portiek. Daar zaten ook, nu had ze beet, twee Ierse meisjes en een zweet. Ze zei, hello, my name is Annie van den Berg. Maar verder wou de conversatie niet zo erg. Toch had ze na een dag of vijf al een vriendin met wie ze trouw haar flesjes deelde en haar brood. Dat meisje had nooit zoveel honger, want ze spoot. Maar ach, iets lekkers wou er af en toe wel in. Al was ze mager en doodsbleek, het was een meid waar je naar keek. Ze ging zo af en toe gedwee, met een of andere vogel mee. Om na een uur weer te verschijnen op de dam. En zij, ze wachtte heel geduldig tot ze kwam. Zelf was ze niet bepaald een veelbegeerde buit. Neem nou dat seksfeest in dat huis in de Jordaan. Ze zat de hele avond met haar kleren aan. Want er was niemand die gezegd had, doe ze uit. Ze had al steeds de pil geslikt, maar ik uitsluit uitsluitend wat verschrikt. En toch geleidelijk meer sereen naar de tafereelen om zich heen. Die zijn Enschede nog nooit had weg. Ze rookte nepal en werd misselijk, maar niet stoot. Van tijd tot tijd dacht ze wat schamper aan de moe. Die had gezegd, ga er niet heen, toe blijf bij mij. Mijn kindje gaat er naar de sodemieterij. Ze had er wel vergeten bij te zeggen hoe en op een dag zei ze tot ziens en toen vertrok ze in de jeans. En met die flaphoed op haar hoofd, waarin ze zelf nooit had geloofd. En in de trein keek ze nog heel lang uit het raam. En even huilde ze, waarom in Jezus' naam. dat het verder zo'n onaardig mens is. Zingen kan ze wel. Goed, eh, onze laatste minuten zijn voor het nieuwe verhaal. Uh, weer een nieuw verhaal uit de Stratofoon. U weet het, eh, u kunt het vinden op www.stratofoon.nl. Maar ook in het echt in Amsterdam-Oost, Javaplein, Javastraat. Gewone mensen vertellen een gewoon verhaal. Of nou ja, dat, dat ligt er maar aan. Kleine portretjes gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. Luister naar het verhaal van Ellen Baar Bernards. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 17. Wereldleraar. Het klinkt misschien absurd, maar ik ben hem al een paar keer tegengekomen. Iedere keer zag hij er weer anders uit, want de ene keer loopt hij op sneakers en in een spijkerbroek... en de andere keer is hij een dronken figuur. De laatste keer heb ik een lift van hem gekregen. Zat hij als bouwvakker in een auto en ik had net de bus gemist. Ik was verschrikkelijk moe, het was vrijdagavond, het goot van de regen. En die buschauffeur had gezien dat het moeilijk liep... deed de deur voor mijn neus dicht en reed weg. Dus ik was bijna in tranen, van potverdorie. En op dat moment stopt er dus een auto. Die draait het raampje open en zegt van... mevrouw, kan ik u misschien ergens naartoe brengen? En ik stapte bij die man in de auto. In die auto ontspint zich een, een heel gesprek over... Eh, ja, en de mensen zijn zo onnadenkend. En die chauffeur had toch makkelijk kunnen wachten. En er is zoveel onrecht in de wereld. Terwijl daar gewoon een bouwvakker in, in zijn overrol vol met cementvlekken... en een petje achterstevoren en een ringetje in zijn oren zat. Ik bedoel, je verwacht van een bouwvakker niet dat hij zo... Je denkt van, ja, hij begrijpt mij kwam er eigenlijk pas achter dat het heel raar was wat ik gedaan had... toen mijn kinderen ontzettend boos op mij werden. En zeiden, maar mam, jij zegt altijd dat we niet bij vreemde mannen in de auto mogen stappen. Ik dacht van, verdraaid, dat is waar. Ik heb die man volledig vertrouwd. Dat was de enige logische verklaring voor mij... dat het Maitreya moest zijn geweest die mij een lift had gegeven. Maitreya is hoofd van de spirituele hiërarchie van meesters van wijsheid. Hij treedt op dit moment naar buiten en komt als wereldleraar voor het Waterman-tijdperk... om ons te vertellen hoe wij het moeten doen. Zo iemand zoek ik. <laughs> en ik hoop hem te vinden ooit. <laughs> De Stratofoon. En deze was gemaakt door Maartje Duin. Volgende week weer nieuwe verhalen. Ehm, vergeet u ook onze website niet, hè? www.adelinevanlier.nl ja, Daar staat van alles op. En daar kan je ook van alles terugluisteren. Je kan, eh, je kan je zelfs abonneren op podcasten. Je kan ook eh, mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. Je kan ook eh, eh, bevriend worden met mij op Facebook. Hè, want dat probeer ik dan ook voor het programma iets moois van te maken. dat is dan gewoon Adeline van Leer natuurlijk. We twitteren ook, alleen ik vergeet het heel vaak. We doen het eigenlijk. Dat, dat, is daar ooit mee begonnen. vier jaar geleden, kun je nagaan. Wij waren echt, echt eerste. Maar het doen alleen tijdens het programma, hè. Maar goed. volgende week hebben we hier Maartje Teusink. Ik ben benieuwd. Die eh, schrijft allemaal prachtige liedjes. En er was die eindtune. Oh, daar komt hij. <laughs> nou jongens, het eh, zit erop. Ik ga lekker naar mijn bedje. Tot volgende week.